Hij reageerde daarmee op de voorspelling dat Labour de parlementsverkiezingen heeft verloren. Het is zo goed als zeker dat de conservatieven hebben gewonnen, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. Cameron erkende dat daardoor een onzekere situatie is ontstaan. Als geen partij een absolute meerderheid heeft gehaald, moet de regerende partij van de grondwet het voortouw nemen. Dat betekent dat Labour kan proberen een coalitie te vormen. Opmerkelijk is dat de liberaal-democraten de populariteit in de peilingen niet lijken te hebben omgezet in winst. De partij schommelt nu rond het huidige zeteltal. Iran heeft op een ongebruikelijke manier geprobeerd toenadering te zoeken tot het Westen. In de marge van het VN-non-proliferatieoverleg heeft het een etentje gegeven voor de 15 leden van de Veiligheidsraad. Ook de VS ging in op de uitnodiging, zei het niet met zijn VN-ambassadeur, maar met een lagere functionaris. Over de bijeenkomst is niets bekendgemaakt, behalve dat de gesprekken openhartig waren en het eten lekker. Een westerse diplomaat zei na afloop dat het belangrijk is om met Iran te blijven praten. Tegelijkertijd werken de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad in Duitsland aan nieuwe sancties tegen Iran om het land te straffen voor zijn nucleaire programma. De Noord-Koreaanse president Kim Jong-il heeft een meerdaags bezoek gebracht aan China. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau zei Kim na zijn terugkeer in Pyongyang dat hij het belang van nucleaire ontwapening inziet. Kim hint er daarmee op dat Noord-Korea weer bereid is om erover te onderhandelen. Het overleg ligt al ruim een jaar stil en in de tussentijd heeft Noord-Korea een atoomproef gehouden. China zou het straatarme land economische steun hebben beloofd in ruil voor deelname aan de besprekingen. Dan het weer vanuit het oosten regen en minimaal rond 4 graden.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 But that's how it's got come and